De politie heeft vier aanvallers doodgeschoten. De vijfde is opgepakt. Er is nog niets bekendgemaakt over het motief van de mannen. Indonesië heeft de laatste tijd veel te maken met extremistisch geweld. Op het eiland Java zijn de afgelopen week bomaanslagen gepleegd op kerken en een politiebureau. Of er een verband is tussen de zwaarteaanval en de bomaanslagen is niet duidelijk. De ontmoeting in juni tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump staat op losse schroeven. Noord-Korea twijfelt zolang de VS het einde eist van het Noord-Koreaanse kernprogramma. In een verklaring noemt het land president Trump een mislukte president... als hij in de voetsporen van zijn voetgangers, voorgangers treedt. Gisteren blies Noord-Korea al ontmoeting af met Zuid-Korea. De bezwaren van ondernemers die vonden dat ze een te hoge bijdrage voor hun privékilometers moesten betalen zijn afgewezen. Bijna 200 ondernemers maakten bezwaar tegen het vaste percentage dat de Belastingdienst hanteert voor wie geen kilometerregistratie bijhoudt. Ze vonden dat bedrag veel te hoog. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat beroep mogelijk was... op voorwaarde van een goede onderbouwing van het aantal kilometers dat ze privé hadden gereden. De Belastingdienst vindt nu de gegevens die ze hebben aangeleverd niet overtuigend. Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over de veiligheid van boswachters. De natuurorganisatie wil daarom dat alle boswachters pepperspray mogen dragen. Ze mogen al handboeien en binnenkort ook een wapenstok bij zich hebben. Matthijs van Nieuwkerk gaat twee nieuwe tv-programma's presenteren bij de NPO. Ook blijft hij de presentator van De Wereld Draait Door. Een van de nieuwe programma's is vanaf september elke zaterdagavond te zien op NPO 1. In het andere programma staan boeken centraal.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 En door mij, Ruud Jansen, gepresenteerd. Omdat Bart op vakantie is. Maar hij heeft weer een heerlijke lijst samengesteld voor vandaag. En wij zijn natuurlijk te beluisteren op Single Kanaal 40. U kunt ons ook horen via de 106.9 in de ether. En www... Eh, live... Eh, nou, dan ben ik het even kwijt. www.cfm-live.nl eh, Nou, dat allemaal nog. En ehm, we gaan lekkere muziek draaien de komende uur. De komende twee uur, mag ik wel zeggen. En Bart, als je meeluistert, jongen, nog veel plezier in je vakantie, hè? En maak er iets moois van. wij gaan stevig beginnen. tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4 You can say she got it all! laat vandaag. horen vandaan. Je kunt me wat hebben, Ja, zo kom je het wel door. Angus Young en Malcolm Young... die hebben samen in 1973 deze band opgericht... in Sydney in Australië. En ze worden natuurlijk gerekend onder de hard rock bands... en soms ook wel een beetje... Eh, worden de, klas, al de leden zelf... klasseren hun muziek altijd als rock and roll. Nou, ze werden ook wel geschaard onder de... nou ja, onder de heavy metal en zo. Dus, maar goed, maakt allemaal niet toe. Ze, het was wel lekker en het was... Eh, eh, de leden Brian Johnson, Angus Young, Phil Rudd en Steve Young. En dan hadden we nog oud-leden van deze band. Eh, Dave Edwards, Dan Scott, Axel Rose. Die heeft er een tijdje in gezeten door de zanger uh, overleed. Verder Mark Evans, Cliff Williams, Simon Wright en Chris Slade. Die hebben er ook nog in gezeten. Nou, oké. Okay, ehm, we gaan verder met iets heel anders totaal anders zelfs. Maar dat is het leuke van Bart. Hij springt van de hak op de tak. En dat maakt het zo leuk. Hier komt hij. Er gaat iets fout in deze computer. Momentje hoor. Pak even de volgende. Sorry Bart, maar die andere komt straks. The Shadows. Brothers and the Frightened City was dat. En uh, we gaan, uh, als alles uh, nu wel goed loopt... <laughs> Ja, nu gaat het wel goed. Hier is Cher. Gypsies and Tramps and Thieves. I was born in the wagon of a traveling show. My mama used to dance for the money they'd throw. Mama would do whatever he could.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 lay the money down. ja, Cher. Eh, oorspronkelijk natuurlijk eh, lid van het duo Sonny en Cher met haar echtgenoot. Sonny en Bono, eh, Sonny Bono met als eerste grote hit I've Got You Babe. Maar stel ging uit elkaar en Cher ging vrolijk alleen verder. En bouwde daarna een imposante carrière op als actrice en zangeres. Jawel. Dat ook nog. En eh, Gypsies, Thames, eh, nou ja, eh, <clears throat> Gypsies, Trams en Thieves. We gaan naar de top 40 van 50 jaar geleden. En dat is dan natuurlijk de top 40 van Engeland. Niet die van Nederland, maar wel die van... <clears throat> ja, van Nederland. Nee, van Engeland. Zeg het nou goed, man. vandaag hebben we er een heleboel. vorige week was er maar één, maar vandaag hebben we er een heleboel. En dit is de eerste. Op nummer 40 binnengekomen. Elvis Presley... En uh, het liedje dat heet US Mail. I'm a US Mail, because I was born in a Mississippi town on a Sunday morning. Now Mississippi just happens to occupy a place in the southeastern portion of this here United States. Now that's a matter of fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the U.S. Mail. That's M-A-L-E, son. Now I said all that to say all this. I've been watching the way you've been watching my miss. For the last three weeks, you've been hot on her trail. You kind of upsetting this U.S. mail. You touch her once with your greasy hands, I'm gonna stretch your neck like a long rubber band. She's wearing a ring that I bought her on sale. That makes her the property of this U.S. mail. You better not mess with the U.S. mail, my friend. The U.S. mail gets mad, he's gonna do you you know what's good for yourself, son. You better find somebody else, son. Don't tamper with the property of the U.S. made. snow, the U.S. mail is on its toes. So quit watching my woman, cause that ain't wise. You ain't pulling no wool over this boy's eyes. I catch you round my woman, champ. I'm gonna leave your head about the shape of a stamp. Kinda flattened out, so you'll do well to quit playing games with this U.S. mail. Better not mess with the U.S. mail, my friend. Huh? Huh? Huh? The U.S. mail gets mad, he gonna do you in. somebody else on. Don't tamper with the property of the U.S. mail. Sock it to me one time. baby. All right. I'm gonna tell it like it is, son. I catch you messing around that woman of mine. I'm gonna lay one on you. Nou, binnengekomen op nummer 40 op 17 mei, 50 jaar geleden natuurlijk. En eh, de volgende is dat ook, maar dan één plekje hoger. Op nummer 39, de Equals. En die heette zo omdat ze uit eh, de, ja, een paar blanke en een paar donkere jongens bestonden. De Equals, Baby comeback. Come back. Eagles, maar Eagles. Oftewel, de gelijken. En dat was in die tijd best nog wel een beetje een statement. Het, waren, het was een, zeg maar een gemengd beentje, Om het zo maar eventjes wat eh, plastisch uit te drukken. Een gemengd beentje van eh, een paar donkere en een paar blanke jongens. En dat was ook de reden waarom zij de Equals heten. En het liedje dat heet... Uh, Eddie Grant was daar onder andere uh, lid van. Die zou later ook nog wel uh, wat andere... Ehm, ook op de apartheid gerichte liedjes schrijven. Zoals Give Me Hope, Joanna en zo. Goed, we gaan naar nummer... even kijken. Nummer 36 en 36. Dat is Mark Bolen en T-Rex. En dat werkje, dat staat op 36. En dat heet Deborah. niet zeggen dat het met een mobiele telefoon is opgenomen. Want die hadden ze 50 jaar geleden nog niet. Maar eh, ik, weet niet of dit de bedoeling was eh, van onze Bart. Want dit is nou niet echt dat je denkt van... Tjonge jongen. Dat klinkt iets beter. Zullen we deze dan nog even doen? Hoor je tenminste echt hoe het klinken moet. Always oh, look like a zebra. His angle faces like a galleon, Poured with mysteries of the Spanish main. Deborah. me, I was dressed like a conjurer. It's fine to see your yamp is hiding. In the stallion that I'm riding, ride, La da da da da da da. Jaggery jag, jaggery jaggery jag. Da da da da da da da. heeft u nog even een klein stukje gehoord. De, de vroege periode van T-Rex. Later zouden ze een hele andere kant op gaan natuurlijk. Zou het een beetje glamrock gaan worden. Maar dit was even nog eh, een stukje Deborah.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 car and ride away. I've got lots of and all the stars that never were are parking cars and pumping gas. I've got lots of Natuurlijk de dame die eigenlijk als koningin vertolkster van het werk van eh, Burt Bacharach en Hal David uh, fungeerde. Want zij heeft heel veel liedjes van deze twee gezongen. Do you know the way to San Jose? En we gaan door met de tremolo's. Jawel, en die kwamen binnen 50 jaar geleden op 24. Helule, helule! whatever I say, you take on big trouble and have to pay. So Say that you love her and she loves you It's easy to say it but hard to do Before you can raise a good family You have to make love in harmony so dat. En eh, Helule, Helule. En dat kwam uh, binnen op nummer, eh, op nummer 24 in de Engelse top 40 van 50 jaar geleden. 17 mei dus 1968. Hey, toen werd ik, toen werd ik, toen was ik net 20. nou, welke nog was. En dan weten wat ik nou weet. Hè? net twintig in die tijd. Toen kochten gingen we dat nog halen bij de platenzaak. Zo'n zo'n briefie van de Nederlandse top 40. Weet u dat nog? Ja, weet u nog wel. Goed, de Tremeloos. We gaan naar Donovan. Dat is de volgende. En het liedje heet Lalina. Goes to bed. That's the time you raise your head. That's your lot in life, Lalina. can blame ya, Lelaine ya. Artie tart, la di da. Can your part get much sadder? That's your lot in life, Lelaine can Can blame ya de Run your hand through your hair, paint your face with despair. That's your lot in life, Lelania. Can blame ya, Lelania. That's the time you raise your head. That's your lot in life, Lelania. I can't blame you, Lelania. Oh, Tita, oh, so la-di-da can your part ever get, ever get much sadder? That's your lot in life, Melania. I can't blame ya, no, no, no, Lania. Oh, Lania. La Lenya. Fantastisch mooi nummer van Donovan Leach, zoals hij eigenlijk heet. Geboren in eh, Schotland en natuurlijk begonnen in eh, de, eh, halverwege de 60 jaren als, ja, als volkszanger. En hij had prachtige liedjes met Catch the Wind, Colors, Josie. en nog meer van dat. En toen op een gegeven moment... ja, hij was eigenlijk een beetje de Engelse tegenhanger van Bob Dylan. En toen Dylan uiteindelijk in 65 uh, eh, elektrisch ging uh, met een band... wat hem overigens door veel folk-puristen niet in dank werd afgenomen... En eh, toen ging Don Donovan dat ook doen. Hij switchte van platenlabel, ging van Pai naar Funkler geloof ik als ik het goed heb... En in ieder geval, um, <clears throat> hij ging toen op een gegeven moment ook elektrisch. Eh, met een band. En zijn eerste hit was toen Sunshine Superman. En er kwamen nog prachtige dingen achteraan als Atlantis en eh, Hurdy Gurdy Man. Maar ook dit verschrikkelijk mooie La Lenya. Goed, doen doeda! Bob B. Socks and the Blue Jeans. Socks en de Blue Jeans. En het liedje dat heet uh, eh, Zippery Dooda. En eh, de, je als je die plaat voor het eerst hoort, denk je nou, ze hebben zeker op 33 toeren opgenomen of zo. Oorspronkelijk gaat het liedje veel sneller. Maar goed, dit is hun versie. En dat is ook leuk. Zippery Dooda. Uh, eh, van Bob B. en de Blue Jeans. We gaan naar de Supremes. Bandje uit het Motown, van het Motown label natuurlijk. Die met Diana Ross grote successen eh, hadden in de jaren 60. En toen Diana eruit ging was het met Supremes ook een beetje gedaan. En Diana ging natuurlijk een prachtige solo carrière tegemoet. Maar goed, hier zijn ze nog een keer in de origine, originele eh, Florence Ballard, uh, Mary Wilson en natuurlijk Diana Ross. Zo heette ze. The Supremes. I Can Hurry Love. Of You Can Hurry Love. I need prachtige liedjes van eh, deze Amerikaanse, dit Amerikaanse meisjes trio, die vrouwen trio, net hoe je het noemen wil. Baby Love, eh, eh, Stop in the Name of Love. waren allemaal gigantische hits van deze dames. En dit was er ook een. You Can't Hurry Love. En nu gaan we weer naar iets heel anders. Want dat is het leuke van Bart. Hij springt van de hak op de tak. En dit is weer iets heel anders. We gaan naar Freddie Mercury. Samen met de sopraan cabaret... Mon nou ja, ga voor je kom! Nou, ik weet het niet meer. Ik ben even de naam kwijt. Maar komt wel goed. Barcelona. Caballer Montserrat, zo heet ze. Zeg het dan als ik je goed, vind. De originele versie. Later zou ze het nog een keer met orkest gaan opnemen. Freddie Mercury. Barcelona. had this perfect dream. This dream was me and you. I want all the world to see. Miracle sensation, my guide and inspiration. let the songs begin. 92 in, natuurlijk in Barcelona. Met uh, Montserrat Caballé, de fantastische opera zangeres sopraan. Samen met uh, Freddie Mercury. En dit was de single versie En een aantal jaren geleden heeft men het nummer een keer met de originele zang van deze twee... nog een keer opnieuw genomen, opgenomen. Maar toen met een compleet symfonieorkest erachter. En die heb ik ook een tijdje geleden nog eens gedraaid. Die klinkt wel heel erg mooi hoor. Fantastisch. Goed, we gaan naar Georgie Fame. Jawel. En ook die heb ik een paar jaar geleden nog een keer live gezien. In, in de pianobar in Amsterdam. Ja, speelde hij dit niet hoor. Zat hij lekker achter de vleugel. Green Onions. dat we dat heet de Green Onions. Ja, en dit is The Message is Love. Ja, zo is dat. Arthur Baker met El Green. Leuk duetje. The Message is Love. En dat is het. En and the message is love. Arthur Baker samen met Al Green. Goed, ik heb er nog eentje en dan zit het eerste uur van Matchbox er alweer op, dames en heren. Ja, het gaat snel. Als je, als je plezier hebt, gaat het snel. Dat is nog helemaal zo. de laatste plaat van dit uur. Ik houd er twee over, eh, Bart, sorry. <laughs> Ik houd er twee over. Maar dit is wel een lekker hoor.